uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij de plek waar maandag een explosie was in Rotterdam... is afgelopen avond de ME ingezet. Ook zijn er twee mannen aangehouden. Dat meldt de politie aan persbureau ANP. De zoektocht naar nog twee vermiste personen en de sloopwerkzaamheden... werden eerder op de avond tijdelijk stilgelegd. Het gebeurde omdat er onrust was onder familieleden van de vermisten... en onder buurtbewoners. Ze zijn bang dat er meer puin belandt op de twee vermisten. De sloop van het pand gaat vannacht door. Afgelopen dag werd er al een lichaam onder het puin vandaan gehaald door familieleden, begeleid door agenten. Tien huizen in Koog aan de Zaan in Noord-Holland zijn ontruimd na een woningbrand. Daarbij ontstond rookontwikkeling. Eén persoon is licht gewond geraakt door het inademen van rook en is naar het ziekenhuis gebracht. Bewoners hebben kort voor het uitbreken van de brand een knal gehoord in de woning. De bewoners van de omliggende huizen zijn opgevangen in een nabijgelegen kapsalon. Meer dan de helft van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland heeft een baan. Dat meldt statistiekbureau CBS. Eind 2022 ging het nog om 44 procent. De Oekraïners werken met name als uitzendkracht of oproepkracht... of met een tijdelijk contract. Demonstranten hebben hun acties bij de toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru beëindigd. Omwonenden en tour-operators hadden een week lang de toegang tot het gebied geblokkeerd. Ze waren woedend dat de kaartverkoop voor de voormalige Inca-nederzetting geprivatiseerd was. De demonstranten beëindigden hun actie nadat de minister van Cultuur had beloofd de kaartverkoop te verplaatsen naar een online platform. Dat wordt beheerd door de nationale overheid. Het weer.